de NOS al de rechten binnen voor de Olympische Spelen van 2012 en het WK voetbal van 2014. Het weer hier en daar winterse buien, temperatuur in het oosten rond het vriespunt en plus 5 graden in het westen. Morgen langs de westkust een paar winterse buien.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 omdat hij in de jaren 60 door nonnen zou zijn misbruikt. De man zegt dat hij vanaf zijn vijfde door twee zusters van het weeshuis waar hij woonde... is gedwongen tot orale seks. Ook moest hij soms met de vrouwen slapen. De man kreeg hierdoor op latere leeftijd psychische problemen. Hij confronteerde de zusters met het misbruik, maar die wilden niet reageren. Misbruik door vrouwelijke geestelijke is uitzonderlijk. Meestal wordt de melding gemaakt van misbruik door mannen. Het aantal slachtoffers van natuurrampen lag in 2010 uitzonderlijk hoog. Bijna 300.000 mensen kwamen om door natuurgeweld. Het komt doordat het aantal rampen aanzienlijk hoger lag dan de voorgaande jaren. Er waren bijvoorbeeld veel meer aardbevingen dan gemiddeld. 9 van de 10 rampen werden veroorzaakt door extreem weer... zoals orkanen, overstromingen en bijzonder hoge temperaturen. De schade van de natuurrampen was bijna 100 miljard euro. Dat heeft herverzekeraar Munich Re bekendgemaakt... een maatschappij waar verzekeraars risico's afdekken. De rampen waarbij de meeste slachtoffers vielen waren de aardbeving in Haiti, Chili en China, de hittegolf in Rusland en de watersnood in Pakistan. De eerste van de verdachten die vandaag volgens het supersnelrecht worden berecht heeft zijn straf gekregen. De rechtbank in Arnhem legde de man een werkstraf op van 80 uur omdat hij tijdens Oude Nieuw een fles gooide naar de ME. In totaal worden 27 supersnel rechtszaken afgehandeld. Het gaat allemaal om verdachten die zich, in, die zich tijdens de jaarwisseling hebben misdragen. Ze komen voor in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Arnhem en Zutphen. De NOS gaat het EK voetbal van volgend jaar in Polen en Oekraïne uitzenden. De omroep heeft met UEFA een akkoord bereikt over de rechten voor televisie, radio, internet en mobiele telefoon. Eerder haalde de NOS...